Twee uur. Jan van der Put voor haar zilveren medaille. Koning Willem-Alexander reikte de zilveren plak uit aan de atleten. Schippers werd gisteren tweede op de 200 meter sprint. De Jamaicaanse Elaine Thompson pakte het goud. In Suriname is een medewerkster van een reisbureau opgepakt wegens fraude met vliegtickets. Ze verkocht tickets van de maatschappijen KLM en SLM, maar de klanten kregen nooit iets geleverd. Tot nu toe hebben tien klanten aangifte gedaan van oplichting. Het schadebedrag zou rond de 13.000 euro liggen. Op het vliegveld van Eindhoven zijn vier drugsmokkelaars opgepakt. Drie vrouwen en een man. De vrouwen hadden bolletjes cocaïne in hun lichaam. De man zou de smokkel hebben georganiseerd. Een kind van twee is naar een pleeggezin gebracht. Tegen een Nederlander die wordt verdacht van kindermisbruik en het maken van kinderporno heeft het OM vijf jaar cel en tbs geëist. De man zou in de Verenigde Staten een meisje van zes hebben misbruikt met medewerking van haar moeder. De twee zouden ook samen kinderporno opnamen hebben gemaakt van het meisje. Het aantal doden van de drie aanslagen in het oosten van Turkije afgelopen dag is opgelopen naar 14. In totaal raakten bijna 300 mensen gewond. Bij twee aanslagen ging een autobom af voor een politiebureau. Bij de derde aanslag ontplofte een bermbom. Volgens de Turkse president Erdogan zijn de aanslagen het werk van de Koerdische PKK. Die zou hulp hebben gehad van aanhangers van de Gulen-beweging... die volgens Erdogan ook verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep in Turkije. AZ is zo goed als zeker van de groepsfase van de Europa League. In Servië wonnen de Alkmaarders de eerste wedstrijd in de play-offs van Vojvodina met 3-0. De return in Alkmaar is volgende week donderdag. En het weer vannacht opklaringen, minimumtemperatuur 8 graden en er is kans op nevel of mist. Overdag van het zuidwesten uit bewolking en later op de dag een bui. Het wordt 22 tot 27 graden.